7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Vrijwilligersorganisaties en sportbonden komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst. Daar komen ook vrijwilligers op die alleen worden verdacht van ontucht en niet zijn veroordeeld, zo meldt het AD. Nu hanteren de vrijwilligersorganisaties en de sportbonden nog ieder een aparte zwarte lijst waar alleen mensen op staan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld. Maar veel zaken worden door clubs met interne sancties afgedaan. Daardoor kunnen ontuchtplegers vaak zonder problemen aan de slag bij een andere club. De Nederlandse popmuziek blijft groeien als exportproduct. In 2017 werd voor het eerst de grens van 200 miljoen euro aan inkomsten gepasseerd. Blijkt uit nieuwe cijfers van Buma Cultuur. De exportstijging is vooral te danken aan de enorme populariteit van dancemuziek. DJ's als Chesto, Martin Garrix en Afrojack worden, waren goed voor driekwart van alle inkomsten. Maar ook André 3 Rieu doet het volgens Buma goed in het buitenland. De tweede zwarte doos van het in oktober verongelukte Lion Air-toestel is gevonden op de zeebodem bij Java. De communicatie tussen de piloten bevat mogelijk aanvullende informatie over de oorzaak van het ongeluk. De andere zwarte doos maakte al duidelijk dat de snelheidsmeter van het Indonesische toestel niet goed werkte. Bij de crash kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven. Het aantal niet leverbare medicijnen is vorig jaar opnieuw gestegen naar in totaal 769. Dat is 5 meer dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van apothekersorganisatie KNMP. Vorig jaar was bijvoorbeeld de anticonceptiepil lange tijd niet verkrijgbaar. Ook was er regelmatig een tekort aan antibiotica oogmedicijnen en medicijnen voor epilepsiepatiënten. De apothekers wijten de tekorten aan de lage medicijnprijzen in Nederland... waardoor Nederland bij schaarste achteraan in de rij staat. Het weer nog. Vandaag schijnt af en toe de zon. Ook valt er een enkele bui. In het noordoosten valt mogelijk hagel of natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel erg veel vertraging voor het verkeer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Er zijn daar twee auto's en een vrachtauto gebotst. Dat zorgt voor ruim anderhalf uur oponthoud tussen knooppunt Meer en Uitgeest. Er staat inmiddels 10 kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht.